4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Staatssecretaris Visser van Defensie heeft zich in de Tweede Kamer opnieuw moeten verantwoorden... over de gang van zaken rond de Marinierskazerne. Die zou naar Vlissingen verhuizen, maar dat ging na jaren discussie toch niet door. Tot woede van de Zeeuwen. Visser kreeg opnieuw veel kritiek, maar de Kamer stuurt haar niet weg. Een deel van de Kamer neemt het Visser kwalijk dat ze veel langer achter de schermen naar alternatieven voor Vlissingen heeft gekeken dan ze tot nu toe melden. Ze spreekt tegen dat ze belangrijke informatie heeft achtergehouden. Minister De Jonge staat welwillend tegenover de wens van exploitanten om kermissen al voor 1 september weer toe te staan. Hij zegt dat er misschien wel iets mogelijk is, maar dat de sector dan zelf met plannen moet komen, onder meer voor anderhalve meter afstand houden. In Den Haag demonstreren enkele honderden kermisexploitanten omdat ze weer aan de slag willen. Op het Malieveld staan 80 tot 100 kermiswagens, veel meer dan was toegestaan. Hun komst leidde ertoe dat de A12 door de politie werd afgesloten. De snelweg is inmiddels weer open. Twee mannen zijn vanochtend bij Gelderop tijdens een achtervolging door de politie uit een rijdende bestelbus gesprongen. Het gebeurde op de A67. Het busje werd aangehouden bij een routinecontrole, maar ging er vandoor. Nadat de twee mannen eruit waren gesprongen, raakte het busje de vangrail en kwam in een sloot naast de snelweg terecht. Een van de mannen is opgepakt, naar de andere is de politie nog op zoek met speurhonden in het bos naast de A67. De politie vermoedt dat de mannen betrokken waren bij ladingdiefstal. De vergunning voor de fusie van de postbedrijven PostNL en Cent is door de rechter ongeldig verklaard. De autoriteit Consument en Markt had vorig jaar gewaarschuwd dat door de fusie een monopolie ontstaat. Staatssecretaris Keizer gaf daarna toch toestemming, omdat de fusie volgens haar nodig is om de postbezorging betaalbaar te houden. De rechtbank vindt die uitleg onvoldoende en trekt daarom de vergunning in voor de fusie tussen PostNL en Cent. Het weer. In het zuiden nog wat regen, verder overwegend droog. Lokaal kan de zon even doorbreken. Het is 18 tot 22 graden. Morgen wordt het warmer met 24 tot ruim 28 graden, maar wel met enkele buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de ring van Amsterdam. De A10 Zuid richting Den Haag is de vertraging 10 minuten. En de andere kant op voor Amsterdam Centrum een kwartier op onthoud.